Renate met het NOS Journaal. Bij Scheveningen wordt nog zeker één watersporter vermist... maar mogelijk zouden er nog twee andere vermisten zijn. Gisteravond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen. Twee surfers zijn door de KNRM uit het water gehaald en gereanimeerd... maar konden niet meer worden gered. Vijf anderen konden wel in veiligheid worden gebracht. Eén van hen ligt in het ziekenhuis. De zoektocht is inmiddels gestaakt, maar gaat later vandaag weer verder. Agenten hebben vorig jaar minder vaak hun vuurwapen getrokken. In totaal onderzocht de Rijksrecherche 16 schietincidenten waarbij de politie betrokken was. Een jaar ervoor waren dat nog 27 zaken. Het Openbaar Ministerie heeft geen verklaring voor het lagere aantal schietincidenten bij de politie. Bij die incidenten kwamen het afgelopen jaar vier mensen om het leven. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel vielen er vorig jaar minder gewonden. In Denemarken is het aantal mensen dat een coronapatiënt gemiddeld besmet... de afgelopen weken gedaald van 0,9 naar 0,7. Dat zogeheten reproductiegetal werd lager... ondanks de heropening van de scholen en kinderdagverblijven vier weken geleden. Denemarken was het eerste land in Europa dat de scholen weer opende. Volgens de Deense gezondheidsautoriteiten blijft de verspreiding beperkt door de afstandsmaatregel en de goede hygiëne op scholen. FC Groningen heeft vanwege de coronacrisis elf medewerkers ontslagen. Dat is volgens de club nodig om overeind te blijven. De directeur zegt tegen RTV Noord dat de meeste ontslagen vallen onder kantoorpersoneel. Verder is besloten dat de directie en spelers en medewerkers salaris inleveren om de club tegemoet te komen. Ook heeft de club de gemeente gevraagd of het de huur van het stadion later mag betalen. Het weer, de wind neemt verder af. In het noorden kan een bui vallen en in het zuiden kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Later overdag geregeld zon, maar in het noorden af en toe een bui. Temperatuur gaat uiteenlopen van 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden.